Donner zegt dat er haast mee moet worden gemaakt om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Gisteren werd bekend dat grote pensioenfondsen in 2012 mogelijk pensioenen moeten verlagen. Als de AOW-leeftijd omhoog gaat, hoeven er minder pensioenen te worden uitbetaald. De Amerikaanse overheid heeft zijn ambassades opgedragen zich voor te bereiden op anti-Amerikaans geweld. De VS houdt er rekening mee dat de aangekondigde Koranverbranding in Florida leidt tot gewelddadige protesten. Een dominee wil op 11 september Korans verbranden op het grasveld van zijn kerk. Hij negeert oproepen om van de Koranverbranding af te zien. In Mexico zijn zeven leden van een drugsbende opgepakt. Die wordt verdacht van de moord op 72 migranten. De migranten wilden vermoedelijk de grens met de Verenigde Staten oversteken... maar werden in het noorden van Mexico ontvoerd. Mogelijk zijn ze vermoord omdat ze geen drugs wilden smokkelen. Het is het grootste bloedbad dat in jaren is aangericht in Mexico. In de Amerikaanse staat Colorado zoekt de brandweer naar acht mensen die niet voor een grote natuurbrand zijn gevlucht. Tot nu toe zijn ruim 130 huizen door de brand verwoest. Duizenden bewoners hebben het gebied verlaten. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. In Colorado is de noodtoestand van kracht. Brandweerlieden uit andere staten helpen bij het bestrijden van de brand. Tennissers Novak Djokovic en Roger Federer hebben de halve finales van de US Open bereikt. De servier Djokovic won in drie sets van de Fransman Monfils. Djokovic speelt in de halve finales tegen Federer. Die heeft gewonnen van Robin Söderling.